Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nabestaanden van Els Borst hebben vrede met de straf die is opgelegd aan Bart van U. De man die Borst doodstak is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Het OM had ook acht jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. De familie legt zich daarbij neer. Wel willen de nabestaanden dat politie, OM en geestelijke gezondheidszorg luisteren naar de commissie Hoekstra. Die concludeerde vorig jaar dat er in het onderzoek naar Bart van U veel fouten zijn gemaakt. Treinstation Leiden Centraal werd gisteravond ontruimd naar aanleiding van een afgeluisterd telefoongesprek. Een reiziger hoorde in de trein iemand een gesprek voeren over een wapen. Hij vertrouwde het niet en waarschuwde de politie. Station Leiden werd korte tijd afgesloten. Er werd niets verdachts gevonden. Drie verdachten zitten nog vast. Europese toezichthouders zijn niet enthousiast over de nieuwe deal over het opslaan van gegevens bij Amerikaanse bedrijven. Onder meer de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens heeft er ernstige bedenkingen bij. Volgens de toezichthouders bestaat nog steeds de kans dat Amerika op grote schaal gegevens van Europeanen verzamelt die op Amerikaanse computers staan. In de deal gaat het onder meer over de data die Google en Facebook opslaan. De vorige privacy deal werd door het Europees Hof van Justitie van tafel geveegd. Sporters die voor 1 maart zijn betrapt op het verboden middel meldonium gaan mogelijk vrij uit. Dat heeft het Wereld Antidopingagentschap WADA aan alle nationale sportbonden laten weten. Onder de betrapte sporters zijn tennister Maria Sharapova en schaatser Pavel Kulisnikov. Het middel is sinds 1 januari verboden, maar bij mensen die het eind vorig jaar hebben gebruikt zou het tot 1 maart nog in het bloed hebben kunnen zitten. Ook het WADA erkent dat nu en adviseert de schorsing van die atleten op te schorten. Dan het weer nog, zon, sluierbewolking en een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen wisselen bewolkt, smiddags wat buien, mogelijk met onweer.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 I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passers by were looking at me as if they could erase it. Baby, did you forget to take your your I was alone, staring over the ledge, trying to forget. Ja, welkom terug bij uh, de vinyljaren op deze eh, prachtige de woensdag, de 13e april alweer. Wat was dit? Eh, dit was Placebo. Ah. En de band begon in, even denken, 1996, 95, 96. En eh, dit is hun vijfde studioalbum. Uh, en ze bestaan dit jaar 20 jaar. En vanwege 20-jarig bestaan worden al hun albums opnieuw uitgebracht op 180 grams vinyl. Zo. Jawel. En eh, van het album Mets hoorden we dus de titelsong. Oftewel, Mets. Mets. Did you forget to take your... Gaan terug naar ehm, onze klassieke onze klassieke albums. Allemaal op vinyl natuurlijk, logischerwijs. Album Mona Bone Jaken van eh, Cat Stevens. Uit 1970, een prachtig album. En daarvan nu de titelsong. Mona Bone Jaken. Dit is Cat Stevens. Yes, got a Mona Bone Jaken but it won't be lonely for long.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 Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the power. Nou, er zijn velen die zich eh, met dit nummer eh, hebben bezig gehouden. Feeling good. Maar, eh, sorry, niemand haalt het bij deze versie van Nina Simone. Feeling good. En daarvoor Mona Bone Jacken. Ik zeg, zeg Jaken, maar dat is fout. Dat is fout! Ik hoor hem nou zelf zeggen. Mona Bone Jacken, moet je zeggen. En zo, dat is de titel van het album waarvan wij nu draaien. I Wish, I Wish. wish I knew, I wish I knew. What makes me me, what makes you you? It's just another point blijf het gewoon een heerlijk album vinden. Trouwens, alles van Cat Stevens. Ik vind het gewoon... Ja, ben ik toch een beetje fan van die man. Eh, van zijn oude werk dan wel te verstaan. Mona Bone Jacken heet het album. Het, het liedje heet I Wish, I Wish. En dit is One September Day. En dat is dan weer een liedje van Nina Simon. not June or November, but one. zanger is dat toch, dat bent geweldig. En wat een apart stemgeluid vooral ook. En dan de liedjes die ze zingt. One September Day heette dit. Het komt van een album dat heet I Put A Spell On You. Nou, die hebben we al gehad. Eh, maar er komen nog wel een paar juweeltjes hoor. Dat kan ik u vast vertellen. Maar we gaan eerst even kijken naar nieuwe binnenkomers in de vinyl 50 van deze week. Want dat houden we er ook in. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, oh was trouwens vergeten te vertellen dat... Eh, eh, het vorige nummer van Placebo binnenkwam op nummer 39. Ach. Dan gaan we nu naar nummer 17. Binnengekomen de Amerikaanse eh, rockband Weezer. En eh, het gelijknamige album eh, wordt ook wel het White Album genoemd. Goh, waar hebben we die eerder gehoord? Ja, wou zeggen. <laughs> en, uh, ja, goed, beter goed gepikt dan... Hè? Slecht verzonnen. Ja. Ja, zo is dat. En van deze band gaan we luisteren naar Wind in Our Sail. A boy and a girl, albatross around their necks, hands burning from the rope, ships stranded in the tropics. Acidification wiped out the tiger shark. Let's try to save their souls aanstaande zaterdag, dat vertel ik u nog maar even, dames en heren. Is het uh, Record Store Day. En dat is dus eigenlijk allemaal in het teken van... Uh, vooral natuurlijk van, uh, van vinyl. En het, het leuke is dat er, eh, dat er dus aanstaande zaterdag ook eh, diverse speciale releases uitkomen vanwege Record Store Day. Eh, ik zie hier onder andere een, een, album van de Bee Gees staan... dat zaterdag ook speciaal daarvoor uitkomt. Dat heet Faith No More. Ik zie een album staan van bijvoorbeeld The Animals... met Gotta Get Out of This Place. Ehm, <clears throat> nou, nog een heleboel andere bekende eh, of minder bekende figuren die uitkomen. Eh, ik ken ze niet allemaal natuurlijk. James Bay zie ik bij staan. Bastille of Bastille, hoe heet je dat tegenwoordig? Zie komt met een nieuw album speciaal te genade James Bay, had ik die al genoemd? Nou, weet ik niet, maar... Eh, nou, dan zeg ik het nu. Uh, Beach <laughs> Blank komt uit. PD LTD komt uit. Uh, Joke komt met een album. Uh, Bilairs. nou ja, kortom, er komen gewoon heel veel eh, albums uit. Speciaal eh, ter gelegenheid van Record eh, Store Day. En dat is aanstaande... ook van AH zie ik bijvoorbeeld een, een album uitkomen. Birdie komt met een met een album speciaal voor Record Store Day. Nou, er komen best interessante dingen uit. En het schijnt ook, als ik het goed heb, dat kijk nog even precies naar... Als dat weekend ook een grote cd-platenbeurs is weer in Utrecht. Die is er elk jaar ook. En dat is gigantisch groot. En dan kun je waarschijnlijk ook wel aan heel veel mooi vinyl komen. Goed, Cat Stevens van het album Mona Bone Jacken. Ik zei het steeds verkeerd, hè? Jacken. Het is Jacken. Mona Bone Jacken. En vandaar, van dat album, Catmandu. inside the dark, beneath the mire, cold, grey, dusty day, the morning lake drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you and your strange, bewildering time will hold me down. Start a fire, white, warm, light the dawn, and help me see. Oh, Satan's tree. Kathmandu, I'll soon be touching you and your strange, bewildering time will hold me down up the cabin slow night treat me right until I go be nice to know Kathmandu I'll soon be seeing you and your strange bewildering time will keep me home Focus van Nina Simone. En we gaan verder met Time van Cat Stevens. time will never seem the same. Ah, no more, never again. I'm just a coaster, but my wheels won't go. My legs are weak, my heels are low. I'm just a coaster, but my wheels won't roll no headway on this road. There's an empty space inside me now. A wasteland deep beneath the snow, so cold, nothing will grow. I'm just a coaster, but my wheels won't go. My legs are weak, my heels are low. I'm just a coaster, but my wheels won't go. Can't make no head. when you filled my eyes. I knew that day I couldn't do ah no wrong I couldn't do. Ja, leuke van uh, het maken van uh, dit programma is dat je echt van alles eh, tegenkomt. En dat je natuurlijk door je platenkast te snuffelen... dat je steeds elke week wat anders hebt. Ene keer wat steviger, andere keer wat rustiger. En eh, lekker veel contrast. En daar hou ik eigenlijk wel van. Vandaag dus twee klassieke albums. Mona Bone Jacken van Cat Stevens. En daarvan hoort u het liedje Time... En het andere album heet Apoete Spel Opnieuw van Nina Simone. En eh, ja, Cat Stevens, tegenwoordig bekend is dus onder naam Yusuf Islam, gespeld Y-U-S-U-F. En eh, hij toert weer en hij eh, doet ook zijn oude liedjes wel weer. Maar hij maakt natuurlijk ook islamitische muziek en muziek speciaal voor kinderen. Hij heeft eh, zelf vijf kinderen en zijn zoon Jorios die is ook actief in de muziek. Ehm, hij werd wel bekritiseerd ook om zijn levenshouding. Juist omdat hij zich bekeerd had tot de islam. Maar ja, daar is toch niks mis mee. Ik bedoel, niet, al, niet alle islamieten zijn terroristen. Je hebt er ook hele vredelievende bij. En eh, dat blijkt ook eh, wel, want eh, hij heeft, ehm, als ik het goed heb, 2004... heeft hij uit handen van Michael Gorbachev een vredesprijs gekregen. Dus dat bewijst dat het allemaal wel meevalt met deze meneer. Cat Stevens dus. En, eh, je wel Yusuf Islam, zo u wilt. Nummer, dat heet eh, heette Time. We gaan verder met Beautiful Land. En dat is weer van Nina Simon. sky in summertime. Indigo is a Siamese cat's eyes. Violet's the color seaweed in the sea. And blue is the color of the sky in summertime. Indigo is the Siamese cat's eyes. Violet's the color Ja, wat een lief liedje, hè? Wonderful Land heet het. Echt een heel lief liedje gewoon. Van Simon. Goed, ehm, dat was van het album I Put A Spell On You. We gaan gauw door. Want we moeten wel alles draaien natuurlijk voor twee, voordat het virus. Wat heb jij nog met je nieuwe Vinyl 50? Eh, ik heb op eh, nummer 15 nieuw binnen eh, Max Mezer. singer-songwriter, multi-instrumentalist, et cetera. En eh, hij eh, bracht... Eh, mm, even kijken, hij is van Nederlands-Catalaanse afkomst. En heeft pas een nieuw album uitgebracht, getiteld Change. En daar gaan we het titelnummer van draaien. Is Max Mezer. to start again. Max Mezer? Max Mezer. Ja, ja. Nou, ik vond het Changes. Leuk liedje. Leuk liedje. Lekker vrolijk en zo. Nou, dat mag ik wel. We gaan naar eh, Invite. Als ik het, zeg ik het nou goed? Of eh, zit ik nou weer te raaskallen? Even kijken hoor. <laughs> zit ik nou weer... Nee, zie je wel. Fill My Eyes, moet ik zeggen. Want Invite hebben we al gehad. Fill My Eyes van het album Mona Bone Jacken. Cat Stevens. Je komt time to check the dial. And the lily white, I never knew her name. But she'll be passing my way sometime again. nog wel eens vergist. <laughs> dat betekent dus ook gewoon verkeerd kijken op de hoes. En een nummer aankondigen dat we al lang gehad hadden. Ja, nou ja, het is niet anders. Dit was het laatste liedje van, eh, van Cat Stevens album Mona Bone Jack. En dat heette Lily White. En dat was gelijk ook het eh, laatste werkje. We gaan er nog eh, even kijken naar de tijd. Ja, ik heb er nog twee van Nina Simone. Nou, dat kan mooi. En Ansela heeft nog één nieuwe, dus dat kan prachtig. dus Nina Simone van het album uh, I Put A Spell On You. En de nummer heet You Got To Learn. You've got to learn to show a happy face Although you're full of misery You mustn't show a trace of sadness Never look for sympathy. You've got to learn, although it's very hard, the way of pocketing your pride. Sometimes face humiliation while you were burning up inside. Facing reality is often hard to do. When it seems happiness is gone, you've got to learn to hide your tears and tell your heart life must go on. You've got to learn to leave the table when love's no longer being served to show everybody that you're able to leave without saying a word. You've got to learn to hide your sorrow and go on living as before. What good is thinking of tomorrow? Who knows what it may have in store? wel mijn microfoon openzetten. Anders... Ja, dat, eh, dat is wat handiger. Dan verstaan ze je Ja, dan verstaan ze You've got to learn heette het liedje. Nou, jij hebt er ook nog eentje. Ja, ja, ja, ja, ja, Kan nog Ik heb eh, de Gospel Sessions. Oh. Eh, volume 2. Zo. opgericht door Onno Smit en Paul Willemsen. En we kennen het genre als een samenkomst van massale koren, razende hemmens en rinkelende tamboerijnen. En dat is dit dus helemaal niet. Eh, Paul en Onno spelen minimale gitaarpartijen. En Toon Omen eh, doet eh, klein mee op een klein percussiesetje. En zangeres Michelle David vonden ze bij de Lefties Soul Connection. En nou ja, ik zou zeggen, ga maar eens lekker luisteren. nummer heet Higher Ground. Lord, let me, let me stay. And on the upward way. New heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. My plan, my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubt arises and fears dismay. Though some may dwell where those abound, my prayer, my aim is higher ground, Lord and let me stand my faith on heaven's table and a higher plane. I have found plant my feet on a higher ground, Lord. Lift me and let me stand my faith on heaven's table and a higher plane. I have found plant my feet on a higher ground. I to live above the world, though Satan darts at me are hurled. For faith is caught the joyful sound, the songs of saints on higher ground. I want to scale the most high and catch a gleam of glory bright, but still I pray till heaven I found, Lord, plant my feet on high. stand my faith on heaven's table and a higher plane I have found. Plant my feet on a higher ground, Lord. Lift me and let me stand my faith on heaven's table and a higher plane I have found. Plant my feet on a higher ground. De Gospel Sessions, volume 2. Ja, en dat is, dat is dan weer Heel apart. Verrassend. Ja, dat heel verrassend. Een, leuke, gekke stem, mooie stem. Ja. Aparte stem ook. Maar ook niet eh, iemand die zo nodig in dit genre eh, eh, allerlei loopjes en zo gaat doen. Nee, geen, geen, geen Mariah Carey-achtig uh, eh, eh, gegil en Blair en, en uh, dat soort Prachtig ingetogen. Ook, ook de, de begeleiding. Schitterend. Ja, het is heel mooi. Erg echt heel mooi. Ja. Goed, aanstaande zaterdag dus Record Store Day. Ik zei het al. En er komen een aantal belangrijke nieuwe releases uit. Leuke releases ook. En uh, ik had het ook al aangekondigd. Er is ook nog een hele grote internationale mega platen- en cd-beurs in de jaarbeurs in Utrecht. Dat is zowel zaterdag als zondag. Dus als je misschien nog wat eh, leuk vinyl wil scoren, of eh, weet ik veel, nou moet je daar wezen. Taking Care of Business is de laatste van Nina Simone. twee uur dan weer om, hè? Heb je het weer gehad? Is het weer helemaal klaar? Vinyljaren zitten weer op. Wij zijn er natuurlijk weer volgende week. Ehm, de 20ste, 27ste zijn we er niet. Koningsdag en zo. Nee. Maar dan eh, staat er nog wel wat in de computer. En eh, dat komt wel goed. In ieder geval... Eh, wat wou ik nou zeggen? Ja, dat wou ik zeggen. Hartelijk dank aan Ansla voor de productie, uitzoeking van platen en het gedeelte van de vinyl 50, de nieuwe platen. We gaan eruit. En eh, morgenochtend ben ik er weer. Eh, vanaf 12 uur. Helaas niet met Dolly, die is ziek. Nou, van harte beterschap. Maar we hebben een zeer adequate vervanging in eh, onze voorzitter Belinda. Die komt morgen gezellig mee presenteren.